Om wat voor explosief het gaat kan de politie niet zeggen. Berichten dat het om een granaat zou gaan wil de politie niet bevestigen. Bij de explosie in Beuningen zijn alleen ruiten gesneuveld, niemand raakte gewond. De daders zijn spoorloos. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de ontslagen COA-directeur Noorten Albayrak geld moet terugbetalen aan de overheid. CDA-kamerlid Knop zegt dat Albayrak geld heeft gestolen van de belastingbetaler. Hij zegt dit in reactie op het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema, waarin onder meer staat dat Albarak onjuiste informatie heeft gegeven over haar salaris- en dienstauto. Ook de VVD en gedoogpartner PVV vinden dat de ex-directeur van het COA geld moet terugbetalen. De VVD wil dat er aangifte wordt gedaan wegens fraude. Verder noemen de drie partijen Albayrak de hoofdschuldige van de verziekte werksfeer bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In Californië is Dick Clark overleden, een icoon van de Amerikaanse televisie. Clark werd vooral beroemd door zijn langlopende muziekprogramma American Bandstand, waarmee hij de rock and roll in de Amerikaanse huiskamers bracht. Hij presenteerde het programma van 1956 tot 1987. Diverse beroemdheden traden erop, van Buddy Holly tot Madonna. Daarnaast was Clark bekend als presentator van het traditionele nieuwjaarsprogramma vanaf Times Square in New York. Eind 2004 kreeg Clark een beroerte en sindsdien had hij moeite met praten. Toch weer hield hem dit er niet van om in de jaren daarna betrokken te blijven bij het nieuwjaarsprogramma.